Clemens Peters met het NOS Journaal. De brug tussen de Russische regio Krasnodar en het geannexeerde Krimschiereiland is vannacht onverwacht afgesloten voor al het verkeer. De door Rusland aangestelde gouverneur van de Krim zei dat er een noodgeval was, maar gaf verder geen details. Oekraïense media melden dat er explosies zijn gehoord op de brug. Dat is nog niet onafhankelijk bevestigd. De brug is van groot strategisch belang voor Rusland om de troepen op de Krim te bevoorraden. Vorig jaar werd de brug door een sabotageactie zwaar beschadigd. Een plotselinge overstroming door een hevige stortbui... heeft in de Amerikaanse staat Pennsylvania het leven gekost aan zeker vijf mensen. Een baby van negen maanden en zijn twee jaar oude zusje worden nog vermist. Weggebruikers werden in het oosten van de staat overvallen door het noodweer. Er viel meer dan 180 mm regen in een tijdsbestek van drie kwartier. Drie auto's werden weggespoeld. De vermiste kinderen zaten in één van deze auto's. In Canada is bij de bestrijding van de bosbranden opnieuw een lid van de brandweer omgekomen. Het slachtoffer is een man die het vuur bestreed bij zijn woonplaats Fort Laird in het noorden. Details over hoe die is omgekomen zijn niet bekendgemaakt. Twee dagen geleden kwam een brandweervrouw van 19 om het leven toen ze door een vallende boom werd geraakt. Het bosbrandseizoen duurt in Canada al langer dan andere jaren en is ook veel heftiger. De dienst Uitvoering Onderwijs, DUO, is wel degelijk gewaarschuwd... voor het gebruik van mogelijk discriminerende criteria... bij de controle op fraude met studiebeurzen. Dat blijkt uit onderzoek van NOS op 3, Investico en het Hoger Onderwijspersbureau. Zeker twee advocaten en één student maakten de afgelopen jaren melding... van vooringenomenheid en mogelijke discriminatie. Zowel intern bij DUO als bij de rechter. DUO hield tot nu toe vol dat er nooit klachten over mogelijke discriminatie waren binnengekomen.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 over. ZFM. Zon, zee, zandvoort en zomerhit. play me like Zandvoort. Zandvoort.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 嗯。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 naar zon.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 that I, that I could stay